Later met het NOS-journaal. In Israël is in verschillende steden gedemonstreerd tegen de regering van premier Netanyahu. De duizenden demonstranten eisen dat de regering een deal sluit... om de gijzelaars die Hamas vasthoudt terug te krijgen. Ze willen ook dat er een einde komt aan de oorlog in de Gazastrook. Bij de demonstratie in Tel Aviv zeiden familieleden van gijzelaars... dat het plan van Israël om Gazastad in te nemen... een risico vormt voor hun dierbaren. Een Oekraïense drone heeft brand veroorzaakt in de kerncentrale van Koersk in het westen van Rusland. Dat meldt de energiecentrale in een bericht via Telegram. De centrale zegt daarin dat de drone van het Oekraïense leger in de buurt van de kerncentrale uit de lucht is geschoten door de luchtafweer. Toen de drone neerstortte zou de springstof zijn ontploft en daardoor is er schade ontstaan aan een transformator, meldt persbureau Reuters. Volgens de kerncentrale raakte niemand gewond. De brand daar is inmiddels geblust. Bij de inzamelingsactie Wij eisen de nacht op, laat vrouwen veilig thuiskomen... is tot nu toe meer dan 130.000 euro ingezameld. De actie werd vrijdag opgetuigd om meisjes en vrouwen die te maken krijgen met seksueel geweld, mishandeling en femicide te steunen. Directe aanleiding is de dood van Lisa uit Apkoude. Dat meisje van 17 werd woensdagnacht aangevallen en gedood... toen ze naar huis fietste vanuit Amsterdam. Voor de moord zit een man van 22 vast. In Rotterdam zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie waren ze op dat moment bij bewustzijn. De schoten werden aan het begin van de nacht gelost in het stadsdeel Feyenoord. Er is nog niemand opgepakt voor de schietpartij. De politie doet onderzoek en spreekt met getuigen. Ook worden beelden van camera's in de buurt geanalyseerd. Het weer, brede opklaringen en flink afgekoeld naar 5 tot 12 graden. In de ochtend in het noordoosten wat regen. Verder wisselen zon en wolken elkaar af en wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor Knoop het meer een kwartier op onthoud. A9 Amstelveen richting Alkmaar verknoopt het Velsen 10 minuten.